Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wonen nu zo'n 90.000 vluchtelingen uit Oekraïne in ons land, dat zegt het CBS. Een derde van hen wil het liefst in Nederland blijven. Het kabinet maakt voor die groep 15 miljoen euro vrij om de taal te leren. Volgens minister Van Gennep kan het helpen met het vinden van een baan. Je ziet dat de meeste mensen die nu aan het werk zijn werk onder hun niveau hebben. En willen ze natuurlijk helpen om te zorgen dat ze juist hun vaardigheden die ze hebben... misschien waren ze ondernemer of tandarts... dat ze dat in Nederland eh, ook kunnen doen. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Dat is het plan van het kabinet, maar de luchthaven wil blijven groeien. Schiphol vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. De jongen van 16 die op een middelbare school in Frankrijk een lerares doodstak... wordt verdacht van moord met voorbedachte raden. De lerares van 53 overleed nadat ze in haar borst was gestoken. De scholier zou hebben gezegd dat hij bezeten was... en stemmen had gehoord die hem opdracht hadden gegeven om de lerares aan te vallen. En het is bekend welke artiesten op 5 mei de helikopter instappen. Mo, Vrouwkje en Tabita zijn de ambassadeurs voor de vrijheid dit jaar. Dat betekent niet alleen dat ze alle bevrijdingsfestivals afgaan om te zingen. Zo maakt zangeres Mo een podcast over vrouwenrechten. Er is nog steeds een heel groot, ehm, ja, heel, heel veel ongelijkheid eh, tussen mannen en vrouwen. Als je kijkt naar mensen die werken in de top van bedrijven en ook in de muziekindustrie zie je dat heel erg bij grote labels. Dat het toch gewoon nog heel veel mannen zijn die bijvoorbeeld de baas zijn. De helikopter van de zangeressen landt dit jaar niet in Utrecht. Gisteren werd bekend dat dat festival daar voor het eerst sinds 30 jaar niet doorgaat vanwege geldgebrek. En het weer nog veel grijs met op sommige plekken wat motregen. Vanmiddag trekken er ook buien over het land. Daarna kan de zon nog even doorbreken. Het wordt vandaag een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspit stelt nog niet al te veel voor. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad De rijdt het verkeer langzaam bij Purmerend Noord over 3 kilometer. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en het Schouw 5 kilometer.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 If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money.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 Er zijn geen berichten over slachtoffers. Mo, Vrouwtje en Tabita zijn dit jaar de ambassadeurs voor de vrijheid. Zij gaan op 5 mei met helikopters langs de verschillende bevrijdingsfestivals. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Later vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden. Het ritme van Zandvoort. me. I could be the one for you. He's gotta look like a cool man, but he's burning inside. To fill me up with passion, make love to me.